Ook bij deze evenementenlocatie in Harderwijk kan je weer laser gamen en in de ballenbak. Deze moeder was er direct bij. Ik dacht, we gaan meteen maar even gezellig hier naartoe. Eindelijk de kind weer een keertje lekker ergens naartoe. We zijn thuis aan het verbouwen, dus het is een beetje chaos. Dus dan is het fijn om even thuis weer uit te kunnen. Er mag vanaf vandaag ook weer publiek bij sportwedstrijden. De stadions mogen wel maar voor een derde gevuld zijn. Medewerkers van het Mensenrechtencentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam geven voorlopig even geen college en doen geen onderzoek. Vorige week werd bekend dat het centrum jarenlang geld kreeg van een Chinese universiteit. Op de site schreven onderzoekers allerlei nogal positieve dingen over de mensenrechten in China. De lockdown voor ongevaccineerden in Oostenrijk is na twee maanden voorbij. Volgens de regering kan dat omdat de druk op de ziekenhuizen nu veel lager is. In november werd die lockdown ingevoerd voor ongevaccineerden. Zij mochten toen alleen voor bijvoorbeeld boodschappen, werk of een doktersbezoek de deur uit. En kickbokser Badr Hari plakt er nog een paar jaar aan vast. Hij heeft een nieuw contract getekend bij Vechtbond Glory en wil over een kleine twee maanden weer in de ring staan. Zijn laatste drie wedstrijden gingen allemaal verloren. En daarom heeft Badr het roer omgegooid. Hij veranderde onder meer na 14 jaar van trainer. Het is een soort van langlopende relatie eigenlijk waar een beetje de vlam van uit was. Weet je, we, we poesten elkaar niet meer. Eh, kenden elkaar door en door. Ja, tuurlijk. En we, kwamen ook gewoon in een soort van comfortabele zone terecht. Waar we gewoon dachten van het is goed zo. En... Eh, en wat ik zei, die sparkle, die sparkle was er gewoon uit. Het droomt ook nog steeds van een rematch tegen wereldkampioen Rico Verhoeven. Maar daarvoor moet hij wel eerst andere wedstrijden winnen. Het weer, het is hartstikke bewolkt vandaag en soms valt er een beetje motregen. Drie graden in Limburg en 7 langs de kust. Morgen eerst regen, daarna ook wat zon en het wordt dan een graad of ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is veel vertraging na twee ongelukken. Tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid 6 kilometer file met een half uur vertraging.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 Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Zigo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. The Cure, A Forest. Ik ga door met Nederlandstalig Zouterlanden van Bluff. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen dead in komende editie van de Grand Prix Zandvoort... heeft Sander van den Bos de leiding over Zandvoort Beyond. Een feestelijke randgebeuren in het dorp rondom de raceweekend. Aanvankelijk was het de bedoeling dat na de eerste DGP... een sollicitatieprocedure voor de functie zou volgen. Maar op verzoek van de Raad van Toezicht... blijft de ervaren ten Bos nog tenminste een jaar aan. De vreugde over het doorstaand succes van de DGP 2021 overheerst. Maar toch kijkt Zandvoort Beyond met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. Sander den Bos, we hebben eigenlijk de hele aanloopperiode tussen hoop en vrees van de ene naar de andere persconferentie toegeleefd. Al in een vroeg stadium hebben we moeten besluiten dat geplande podia met live optredens in het dorp niet door konden gaan. Evenals het plan om de boulevard te veranderen in een fanzone. Met race-gelaranteerde stands, activiteiten, foodstands en dergelijke. Dat laatste had overigens vooral te maken met het afhaken van deelnemers en sponsoren. Het is zeer de vraag wat er in de komende zomer wel mogelijk zou blijken te zijn. En ik ga door met The Pretenders met Brass in the Pocket. got bass in pocket battle. I am gonna use it Intention I'm feeling Gonna make you, make you, make you notice Got motion Restrained emotion I've been diving Detour leaning instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Johnny and the Hurricanes was een Amerikaanse rockband die in 1957 werd opgericht. De leden waren schoolvrienden die aanvankelijk Mac Vickery, een vrij onbekende plaatselijke rockabillyzanger, begeleidden. De band bracht uitsluitend instrumentale nummers. Hun eerste nummer, Crossfire, werd opgenomen in een leegstaande bioscoop om het gewenste echo-effect te creëren. Van hun volgende single, Red Rock River, een cover van Red Rock River Valley, een volksliedje uit de countrymuziek, werden miljoenen exemplaren verkocht. Nadien volgden nog twee gelijkwaardige singles, Reviler Rock en Beatnik Fly. De zuivere klank, waarbij ieder instrument duidelijk herkenbaar was... zou het kenmerk worden van de muzikale stijl van de groep. Johnny en de Hurricanes werden ook bekend in Europa. In 1962 speelden ze in de bekende Star Club in Hamburg... met de toen nog vrij onbekende Beatles in het voorprogramma. Hier zijn Johnny en de Hurricanes met Beatnik Fly. Pharrell Williams met Happy. De oudere partij Zandvoort heeft woensdagavond de 14-koppige kandidatenlijst en de verkiezingsprogramma vastgesteld voor de gemeenteraadverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. De grote verrassing was de nummer 2 op de lijst, Belinda Gurrensen, die zeer recent terugtrad als raadlid van de VVD. En ik ga door met Avicii. Hey brother. Is het gevaarlijk als je als bergbeklimmer in een onweerswolk zit? Ja, in een onweerswolk ben je in gevaar. Binnen in een wolk zijn zelfs meer bliksems dan dat er naar de aardoppervlak schieten, vertelt meteoroloog Rob Groenland van het KNMI. Er zijn ook nog horizontale bliksems, van de ene wolk naar de andere. Ook als je boven de donderwolk klimt, ben je niet buiten gevaar. Het gebeurt minder vaak, maar zo nu en dan schiet er ontlading ook naar boven. Wat het extra gevaarlijk maakt is dat de bergbeklimmers ook nog rondlopen met veel ijzerwaren. Stijgijzers, schoenen, een pikkel in de hand en karabines en ijsschroeven aan hun gordel. Als het echt keer gaat, kan het verstandig zijn om die metalen uitrusting weg te leggen...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 De nieuwe tentoonstelling Beelden in Zandvoort is compleet ingericht en klaar om door het publiek te worden bekeken. Helaas is het museum nog gesloten. De betoverende grote sculpturen en installaties zijn van diverse kunstenaars die zich laten inspireren door Zandvoort. De strijd tussen natuur en stedelijkheid is een belangrijke rode draad in al deze kunstwerken. De sculpturen zijn qua technieken en materialen zeer divers. Het Zandvoort Museum, gevestigd aan de Zwaluweestraat 1... is vanaf de heropening van het museum woensdag tot en met zondag... geopend van 11 tot 5 uur middags. Voor meer informatie 2050972. Ik herhaal 2050972 of www.zandvoortsmuseum.nl. En ik ga door met Symbol Minds. Promise You Are Miracle. Love takes a train Summer breeze and brilliant light Only love she sees She controls love Love sails to a new light you is a beauty thing Promises, promises days break wondering. reflects on them a while. Lost you so quietly, slipping back. not The phone rings on nightstand. Somebody whispers hello. Oh, I is een Engelstalige single van de Belgische band The Radio's uit 1991. Een bekende uit deze band is natuurlijk Bart Peters, die ook het liedje componeerde samen met Ronnie Muse. Tijdens het Bart Peters Deluxe concert dat in november 2019 plaatsvond in de Lotto Arena in Antwerpen... ter ere van het 60ste verjaardag van Bart Peters... zongen Bart Peters en Ronnie een Nederlandstalige versie van het nummer met een tekst dat een eerbetoon was aan de overleden Robert Mozuse. De titel van het liedje was Hij zong Nana. Hier zijn de radio's met Chico's Nana. She's like a rainbow Sways why she like a river. Turns while she flows. Ooh, yeah. And then she steals your heart away. She's taking it all. Someday I'll make her mine. Yeah. You look into arrange your life. Degenerate naar het leukste radiostation van Nederland. the life we know with those crazy highs and reeds. as I know. Oh, I know you're there with me. Ik zou eigenlijk juist nu om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat. Mijn elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars, want... Ik bel mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stiekem best een beetje eng.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 Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente op een kamer. En ondertussen knijt de aarde. Zit best wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis, maar 17 miljoen mensen. Neus in dezelfde richting komen we hieruit met 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde.